Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland is woedend over de ontwerpresolutie die een aantal landen wil indienen bij de VN-veiligheidsraad over de gifgasaanval van gisteren in Syrië. De landen, waaronder de VS en Groot-Brittannië, veroordelen de aanval en vragen om een onderzoek. De Russische VN-ambassadeur zegt dat hij een veto zal uitspreken over de resolutie. Volgens Rusland en Syrië was het geen aanval met gifgas... maar werd bij een bombardement een gifdepot van de opstandelingen geraakt. Het omstreden slachthuis in Tielt in België gaat morgen weer open. Het bedrijf werd door de Vlaamse regering gesloten nadat een dierenrechtenorganisatie beelden van dierenmishandeling naar buiten had gebracht. Nu mag het onder voorwaarden weer open, zo komt er camerabewaking in het slachthuis. Een Nederlander en zijn Britse vrouw worden verdacht van grootschalige belastingfraude. De FIOD en de Britse Belastingdienst hebben voor 6 miljoen aan contanten en goederen in beslag genomen. Het ging onder meer om twee villa's, een speedboot en kostbare auto's. Het echtpaar heeft een bedrijf in Manchester. De vrouw zit vast, de man is nog op vrije voeten. De politie op Curaçao heeft een inval gedaan bij het huis van oud-premier Gerrit Schotte en voormalig minister Charles Cooper. De twee worden in verband gebracht met omkoping. Ze zouden in februari één of meer statenleden 150.000 euro hebben geboden om zich aan te sluiten bij Schotte, zodat hij een meerderheid in het parlement kreeg. In februari stapte een parlementslid over en vervolgens viel het kabinet van Hensley Koeiman. Jan W. van der Hoorn, de winnaar van de Elfstedentocht van 1947, is overleden. Hij finishte destijds als vijfde, maar werd vijf weken later toch tot winnaar uitgeroepen. De eerste vier werden uit de uitslag geschrapt omdat ze niet de hele tocht op eigen kracht zouden hebben afgelegd. Jan W. van der Hoorn werd 93 jaar. Het weer, stapelwolken en zon. Het is tussen de 10 en 13 graden.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 Tussen Oudekerk aan de Amstel en Apkoude 5 kilometer. Verderop tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Almere Stad West. De hoofdrijbaan is daar dicht, maar je kunt wel via de parallelbaan. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 4 kilometer en een kwartier oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. En op op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier verdraging.